Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De topman van de Amerikaanse tv-zender CBS stapt per direct op. Les Moonves wordt nog eens zes vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Ze doen hun verhaal in tijdschrift The New Yorker. Daarin zeggen ze dat Moonves hen tot seksuele handelingen dwong. Twee maanden geleden kwam de machtige tv-baas ook al in opspraak... vanwege beschuldigingen over seksueel wangedrag. De 68-jarige Moenves ontkent zelf iets fout gedaan te hebben, maar stapt nu toch op. Er is een afkoopsom overgekomen van naar verluid 100 miljoen dollar. In Parijs zijn zeven mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Vier van hen zijn zwaar gewond. De dader is door de politie gearresteerd. Volgens Franse media heeft hij de Afghaanse nationaliteit. Het incident gebeurde gisteravond laat. Eerst stak de man drie mensen neer in een bioscoop. Daarna viel hij buiten nog eens vier mensen aan. Wat het motief van de steekpartij in Parijs is, is nog niet bekend. Justitie sluit terrorisme vooralsnog uit. Curaçao schendt de mensenrechten door Venezolaanse vluchtelingen direct gevangen te zetten. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden de gevluchte Venezolanen bij aankomst direct vastgezet en krijgen ze geen kans om asiel aan te vragen. Er zou sprake zijn van overvolle cellen, een gebrek aan privacy en slechte hygiëne. Door de diepe economische crisis in Venezuela vluchten steeds meer mensen het land uit. Amnesty roept ook Nederland op verantwoordelijkheid te nemen... omdat Curaçao onder het Nederlandse Koninkrijk valt. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij de Argentijn Juan Martín del Potro in drie sets. Het vorige Grand Slam toernooi, dat van Wimbledon... werd ook al gewonnen door Djokovic. Hij heeft nu 14 Grand Slam zegens op zijn naam staan... Alleen je Federer en Rafael Nadal hebben er meer. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 14 graden.